12 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Er komt geen asielzoekerscentrum in Geldermalsen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad laat in een gezamenlijke verklaring weten... tegen de komst van een AZC te zijn. Uit gesprekken met inwoners blijkt dat er geen draagvlak is voor opvang... zeggen de politieke partijen volgens Omroep Gelderland. Alleen de lokale D66 is nog voor een AZC binnen de gemeente Geldermalsen. In december waren er bij rellen bij een raadsvergadering over de komst van een centrum voor 1500 mensen. De raadzaal werd toen ontruimd. Huishoudelijke hulpen werken steeds vaker zwart. Dat blijkt uit onderzoek door pensioenorganisatie PGGM... dat ruim 700.000 cliënten in de zorg en welzijn heeft. Volgens de vakbond FNV heeft de groei te maken met de bezuinigingen in de huishoudelijke hulp. Schoonmakers krijgen minder uren en om inkomsten te houden werken ze volgens de vakbond vaker zwart. FNV wil dat de politiek de positie van schoonmakers beter regelt. Schoonmakers die zwart werken hebben minder rechten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar de samenwerking met buurlanden als het gaat om kerncentrales. Vooral de samenwerking in het geval van een incident wordt onderzocht. Het onderzoek gaat in eerste instantie alleen over de drie kerncentrales in het grensgebied met België. Borselen in Nederland en Doel en Tiange in België. Directe aanleiding voor het onderzoek vormen de incidenten bij de centrale in Tihange. De Tweede Kamer wil dat België Tihange sluit, maar België wil de centrale openhouden. De vakbonden in Frankrijk zijn onverantwoordelijk en moeten zich harder uitspreken tegen ruilschoppers. Dat zei de Franse premier Valls nadat gisteren demonstraties tegen de nieuwe arbeidswet in Parijs opnieuw uit de hand waren gelopen. Valls zei dat hij wil dat er een einde komt aan de protesten. De arbeidswet komt er toch, zei hij. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het zuiden komen buien... met in de loop van de dag vooral in het oosten onweer. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Morgen en vrijdag weinig verandering.